uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn meerdere explosies gehoord. Dat melden journalisten van de BBC en CNN. Onduidelijk is waar die ontploffingen plaatsvonden. Het Russische leger rukt steeds verder op naar de hoofdstad. Zo blijkt uit nieuwe Amerikaanse satellietbeelden. De Russische luchtmacht zegt vrijdag 82 Oekraïense militaire installaties te hebben vernietigd. Dat meldt het Russische persbureau Interfax. Het zou onder meer gaan om luchtverdedigingssystemen, munitie- en brandstofdepots en drones, onbemande vliegtuigjes. Sinds het begin van de oorlog zijn er volgens Rusland al bijna 3400 militaire objecten in Oekraïne vernietigd. De claims zijn niet door onafhankelijke bronnen geverifieerd. Volgens de Oekraïense president Zelensky zijn vrijdag 7000 mensen uit vier Oekraïense steden geëvacueerd. Dat zijn er beduidend minder dan de afgelopen dagen. Uit de belegerde stad Mariupol zijn geen mensen vertrokken. In een toespraak beschuldigde Zelensky Rusland ervan de evacuaties tegen te houden. Volgens het stadsbestuur wordt de humanitaire situatie steeds kritieker... en is er een groot tekort aan voedsel, water en medicijnen. Militair ingrijpen in Oekraïne is echt geen optie. Dat zei premier Rutte gisteravond in Nieuwsuur. Volgens Rutte zijn de potentiële gevolgen niet te overzien. Door het sturen van troepen of het instellen van een no-fly zone... zou de NAVO rechtstreeks in conflict komen met Rusland... na Amerika de grootste atoommacht ter wereld. In het Westerpark in Amsterdam heeft de politie gisteravond op een kermis een persoon met een vuurwapen aangehouden. Volgens een woordvoerder van de politie braken er vechtpartijen uit na de aanhouding en is de kermis vervolgens beëindigd. Dat was rond 11 uur gisteravond. Het weer, vannacht kans op een buitje. De temperatuur ligt rond de 6 graden. Overdag is het droog en laat de zon zich ook zien. In de avond kan er wat regen vallen. Het wordt tussen de 12 en 15 graden.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 Ik verzamel al mijn moed, kan er niet meer Mijn hart is kapot, ook al lijkt dit bijna te mooi om waar te zijn. Het is voorbij, je leest in mijn ogen de twijfel. Maar toch zeg ik niks en dat spijt me. Hoe zeg ik dat er geen hoop meer is? Hoe zeg ik jou dat het ook? speel al maanden deze rol. Ben mezelf al lang niet meer. En je hebt het zelf niet door, maar je speelt het met me mee. Jij bent alles wat ik zoek, maar toch is de liefde weg. Weet niet wat ik moet, oh, ben zo bang dat ik je kwijt al is het nu of nooit. Ik wil, ik zal voelen. Maar dan kijk je me aan en dan zwijg ik.